uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep verpleeghuizen kan vanaf 11 mei onder strenge voorwaarden... weer in beperkte mate bezoekers toelaten, zegt minister De Jonge. Sinds 20 maart geldt een strikt bezoekverbod voor verpleeghuizen. Er wordt alleen bezoek toegelaten bij mensen die stervende zijn. Het handhaven van een totaal bezoekverbod is volgens de minister niet langer acceptabel. Daarom komt hij nu met een voorstel dat hij 4 mei voorlegt aan het Outbreak Management Team. Op Schiphol is vannacht een eerste groep van zo'n 300 Nederlanders uit Marokko aangekomen. Ze zaten daar weken vast door de strenge afgrendeling van het land vanwege het coronavirus. Voor zover bekend zitten er nog zo'n 3000 Nederlanders vast in Marokko. Minister Blok benadrukte gisteravond dat er hard wordt gewerkt om ook hen veilig terug te laten keren. Premier Johnson komt waarschijnlijk deze week met plannen om de lockdownmaatregelen in Groot-Brittannië te verlichten. Dat meldt de Telegraph. Johnson keerde gisteravond terug naar zijn ambtswoning in Londen nadat hij begin deze maand met coronaklachten in het ziekenhuis was opgenomen. De Britse lockdownmaatregelen werden onlangs nog verlengd tot 7 mei. Het vertrouwen in de koning is in zijn hele ambtsperiode nog nooit zo hoog geweest als nu. Willem-Alexander krijgt in de jaarlijkse Koningsdag-enquête een 7,7. Mensen noemen hem menselijk, betrokken en meelevend. Nederlanders zijn wel negatiever over zijn salaris, iets wat stijve houding en geërfde titel. Koningin Maxima krijgt in de enquête een 8. Dat cijfer is al jaren ongeveer hetzelfde. Tweederde van de ondervraagden vindt dat de koning en het koningshuis een meerwaarde hebben in tijden van crisis.